4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis is een vrachtwagen op grote snelheid ingereden op een groep demonstranten. Die liepen over een snelweg die was afgesloten vanwege de demonstratie. autoriteiten gaan uit van een opzettelijke actie. Voor zover bekend raakte geen van de actievoerders gewond. De chauffeur is wel met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In tientallen Amerikaanse steden zijn voor de zesde dag op rij protesten... na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld. Dat gebeurde in Minneapolis en onder meer in Chicago, Philadelphia en Washington zijn nu nog betogingen aan de gang. Rotterdam heeft gisteravond voor het eerst de drie parken ontruimd... die op last van burgemeester Abu Taleb voorlopig avonds en s'nachts dicht moeten. Zaterdag was het al te druk in het Vroesenpark, het Roel Langerakpark en het Dakpark. Daarbij konden, vonden ook incidenten plaats, waaronder een schietpartij en een vechtpartij. De parken die gaan voorlopig van 9 uur s avonds tot 7 uur s ochtends dicht. Overdag zijn bezoekers wel welkom. Vanaf vandaag worden opnieuw een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo gaat het OV weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers die moeten wel verplicht een mondkapje dragen. En ook horeca, concertzalen, musea en bioscopen gaan morgenmiddag weer open. Per locatie mogen maximaal 30 mensen naar binnen. Verder kan iedereen met coronaklachten zich vanaf vandaag bij de GGD melden voor een test. En de Belgische prins Joachim heeft zijn excuses aangeboden voor het schenden van de coronamaatregelen. Eergisteren bleek dat de neef van koning Filip positief was getest op het virus. Dat gebeurde kort na een feest in Spanje met familie van zijn Spaanse vriendin. De prins van 28 zegt dat hij zijn daden betreurt en de gevolgen zal aanvaarden. Zijn ouders zijn inmiddels ook getest op corona. Zij zijn niet besmet.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 Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te stress, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Toch officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Ach, ach, op mijn jas. Vroeger trein, nu in PK-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen machten everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah.